Europa zich meer moet richten op hoofdonderwerpen en minder op kleine details. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een restaurant in Djibouti, waarbij zes Nederlandse militairen licht gewond raakten. Twee zelfmoordenaars bliezen zichzelf zaterdag op in het restaurant. Naast de daders kwam er een Turkse bezoeker om. Verder waren er ook zeven Franse en vier Duitse gewonden. In de verklaring laat Al-Shabaab weten dat de aanslag was gericht op Franse militairen... omdat die mede verantwoordelijk zijn voor de slachtingen van onze moslimbroeders in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In Amsterdam gaan D66, VVD en SP onderhandelen over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Dat hebben ze besloten nadat twee verkenners een coalitie van die drie partijen de meest kansrijke optie hadden genoemd. De collegevorming in de hoofdstad gaat erg moeizaam. D66, VVD en SP hebben samen 26 van de 45 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Het weer, het koelt vannacht af tot ongeveer 14 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met vooral in het noorden veel neerslag. Het is dan 14 tot 18 graden.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 maar blijft hij wel verdachte in de fraudezaak tegen hem. Schotten werd een week geleden opgepakt op verdenking van valsheid in geschriften... en het witwassen van geld. Sinds december is het OM bezig met een onderzoek. Er zijn onder meer invallen gedaan in het huis- en partijkantoren van Schotten. Een groep aanhangers van de oud-premier stond hem op te wachten toen hij de gevangenis uitkwam. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Amerikanen onmiddellijk uit Libië te vertrekken. Volgens Washington moeten buitenlanders en met name Amerikanen in Libië erg oppassen voor aanvallers en kidnappers. Het nieuwe reisadvies komt na een aanval op het Libische parlement eerder deze maand. Bovendien waarschuwde de leider van een islamitische terreurgroep gisteren dat de VS zich niet langer met Libië moet bemoeien. Bij een brand in een